Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Jesse Klaver zal komend najaar niet bovenaan staan bij de combi van PvdA en GroenLinks. Hij zegt in het AD dat hij niet de lijsttrekker zal zijn bij de verkiezingen... omdat het volgens hem slimmer is als een nieuwe samenwerking ook wordt geleid door een nieuw iemand. Wie dat gaat worden, dat weten we niet. En wandelaars in Nijmegen zijn vanochtend vroeg begonnen aan dag 2 van 4. Vandaag komen ze door het land van Maas en Waal, de dag van Wiegen. Die zonder John, want die was gisteren net te laat binnen en mag dus niet meer meedoen. Het zat wel in het kopje, maar het kwam niet uit de benen. Ik heb het nu eh, onvoorbereid gedaan. Ik heb geteerd op de 18 keer die ik wel gehaald heb. En dan is het toch zwaar als je het onvoorbereid gaat doen. Is dat een beetje onderschatting? Eh, ja, denk wel. Maar ik weet eigenlijk wel zeker. Gelukkig hoeft John zich niet te vervelen. Hij zegt dat hij in Nijmegen blijft voor de Vierdaagse feesten. Deelscooterbedrijf Felix mag niet meer adverteren met woorden als schoon en groen. Een actiegroep zegt dat de scootertjes helemaal niet zo duurzaam zijn... en heeft daarom een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie. En die is het ermee eens. Het verkeer wordt helemaal niet groener door deelscooters. De meeste gebruikers komen namelijk niet uit de auto... maar zouden anders zijn gaan lopen of fietsen. En door het hele land werden gisteravond de roze lopers uitgerold... voor de première van de nieuwe Barbie-film. Deze verslaggever van Omroep Flevoland zag vooral vrouwen en meisjes... maar ook deze twee broers voorbij komen. Ja, weet je, het is domme broertje, ik moet toch iets doen. Dus eh, laten we het maar doen. Je bent meegesleept. Ja, precies. Maar niet stiekem ook leuk? Ik wil eigenlijk mhm. zeggen, het, is, het, was eigenlijk zijn idee. En hij ligt gewoon op, <laughs> hij ligt gewoon op tv nu, dus dat vind ik wel een beetje raar. Ja, ze hadden zich wel keurig aan de dresscode gehouden. Ze liepen namelijk allebei in roze. En het weer nog in het noorden wolken en wat lichte regen. In de rest van het land is het droog en af en toe wat zon. Vanmiddag dan zijn er wel meer buien bij 19 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate.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 De linkse samenwerking laat volgens hem zien dat politici over hun eigen belang heen kunnen stappen. Grote bedrijven kunnen voorlopig geen nieuwe stroomaansluiting krijgen in Zeeland. Het elektriciteitsnet is vol, meldt netbeheerder Tennet. Ook grote bedrijven die al een aansluiting hebben, maar willen uitbreiden, zullen moeten wachten, zegt Tennet. De groei bij chipmachinemaker ASML is het afgelopen kwartaal afgenomen. Klanten van ASML bestellen minder nieuwe machines... omdat de vraag naar consumentenelektronica minder is. De omzet en winst van het bedrijf blijven nog wel groeien. Het weer de dag begint met bewolking, met in het noorden soms regen... en het wordt 19 tot 24 graden. Ruikel over alles heen, loop honderd keer met tegenwind. Maar voor mij is dat geen probleem, omdat ik zo mijn Want als ik mee ging met de stroom, had ik mezelf nog. Ik wacht op een teken van jou, een blik of een gezicht.